Dik met het NOS Journaal. Een Britse Labour-parlementariër die uitzoekt of James Murdoch heeft gelogen voor de parlementaire onderzoekscommissie. Die vroeg deze week aan de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch of hij wist van een e-mail uit 2008. Daarin stond dat het afluisteren van telefoons vaker gebeurde bij News of the World. James Murdoch zei dat hij niet van de e-mail wist, maar twee medewerkers van de krant zeggen dat ze hem erover hebben verteld. Als dat klopt, bewijst het dat het management van News of the World te weinig heeft gedaan aan het hacken van telefoons, zegt de Britse parlementariër. Ook premier Cameron zet vraagtekens bij de bewering van James Murdoch over de e-mail. Ook Vodafone gaat klanten meer in rekening brengen voor mobiel internet. Hoe meer data je verbruikt, hoe duurder je uit bent. En ook voor een snellere internetverbinding moet meer worden betaald. Vodafone volgt daarmee KPN, die eerder deze week prijsstijgingen bekend maakte. Smartphones worden voorlopig niet duurder bij Vodafone. Het bedrijf blijft bepaalde beldiensten via internet, zoals Skype, blokkeren voor mensen die dat niet in hun bundel hebben. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen waarin dat wordt verboden, maar Vodafone wacht af of de wet ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen. ING ziet geen problemen in het meebetalen aan de hulp voor Griekenland. De bank en verzekeraar heeft van de Nederlandse financiële instellingen het meeste geld in Griekenland zitten, 1,4 miljard euro. Daar krijgt ING niet alles van terug, maar volgens de bank heeft dat geen grote gevolgen voor de bank en de klanten van ING. Nederland heeft het goed gedaan tijdens de wiskunde-olympiade die de afgelopen week in Amsterdam is gehouden. Het team eindigde als 28ste en dat is het beste resultaat in ruim 20 jaar. In Amsterdam deden ruim 560 deelnemers uit meer dan 100 landen mee. De 18-jarige Madelon de Kemp had van de Nederlanders de hoogste score. De Duitse Lisa Sauerman was voor de vierde keer op rij de beste deelnemer aan de wiskunde-olympiade. Het weer dan nog wolkenvelden, een enkele bui en soms wat zon. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Het weekend verloopt herfstachtig met veel buien en wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4, Hoogvliet richting Vlaardingen, is een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel. De rechtertunnelbuis is dicht. A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. A27 naar Breda voor de brug bij Gorkum 3. En de N3 recht richting Papendrecht. Daar staat bij Papendrecht 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 Alweer de 21ste jaargang van de eh, hitlijst, afleveringen 29 en vandaag weer de 22e juli van 2011. In de lijst deze week 20 eh, stijgers, 4 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Laten die eruit gaan, die zijn van Kesha Blow na 12 weken. Eh, Rieke, Iglesias samen met Usher met The Dirty Dancer. Die hebben in totaal 11 eh, weken erin gestaan. En Charisse en Bruno Mars Before It Explode na 11 weken ook uit de lijst. Snelsteiger, die is een ander van Maroon 5. Moves Like Jagger gaat in één keer 10 eh, plaatsen omhoog. En Alexander Stan, Mr. Saxobeat, Europa is klaar met die plaat. Ze zakt in één keer 12 plaatsen naar beneden. Onlangs genoteerd, dat is eh, Snoop Dogg en David Guetta. De single Sweat staat alweer 18 weken genoteerd. Zakt wel een flink stuk van 33 in één keer naar nummer 40. 39 vinden we dan de Baseballs en hun Candy Shop. Ina de Sun is op op 38 en op 37 de eerste binnenkomer. Een Baskische band. De bandleden die verhuisden naar Londen om definitief eh, door te kunnen gaan breken. De Crystal Fighters mixt eh, verschillende stijlen door elkaar, waardoor de platen een verrassende wending krijgen. Na een lange zoektocht naar een zangeres kwamen de bandleden Sebastian, Graham en Gilbert uiteindelijk uit op eh, Lauren.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 Die vinden we op eh, nummer 34 deze week. De GSG die eh, timmert flink aan de weg. De eerste single Do It Like The Duck werd een eh, grote hit in het Verenigd Koninkrijk. Verder kwam de plaat helaas niet. De tweede single Price Tag die deed een stuk beter meteen. En ook haar debuutalbum Who, Who You Are die ligt al even in de schappen. Tussendoor we ons ook nog een Brit Award. En nu heeft eh, Jessie G bevestigd wat de volgende single wordt. Nobody's Perfect. Dat is een eh, catchy nummer waarin de krachtige stem van Jessie erg goed tot haar recht komt. De vocalen hebben gelijk je aandacht. En ook de tekst, die is interessant. Deze tekst gaat namelijk over iemand die eh, te snel gemene dingen zegt waar hij of zij later spijt van krijgt. Omdat hij of zij het helemaal niet meent. En met deze tekst wil de persoon zijn excuses maken en de ruzie dus bijleggen. When I'm I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. Yeah. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to Treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned. I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around. Cause now kept it between us But no, I went and told the whole world how I'm feeling Oh, I, uh, so I sit and I realize With these tears falling from my eyes I gotta change if I wanna keep you forever I promise that I'm gonna try But I never meant to hurt you I know it's time that I learn to Treat the people I love ZFM Zandvoort. Tell him shove it cause it wasn't that long ago when Marshall sat busted like Buster cause he couldn't cut muster muster up nothing brain fuzzy cause he's buzzing woke up from that buzzing now you wonder why he does it how he does it wasn't cause he had buzzards circling around his head waiting for him to drop dead was it or was it cause some bitches wrote him off little hussy ass buzzes fuck it guess it doesn't matter now does it what difference it make what's it take to get it through your thick skulls at this ain't some bullshit people don't usually come back this way from a place that was dark as I was in to this place None of these words be like a switchblade to a hater's ribcage And let it be known that from this day forward I wanna just say thanks Cause your haters what gave me the strength So let them pics raise Cause I came at 5'9 but I feel like I'm 6'8 This one's for you and me Living now. sky full of lighters A sky full of lighters By the time you hear this, I'll probably already be outie I advance like going from toe iron ain't going and buying four or five of the homies to Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career is LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shitted on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box, every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just a catch me out. Ow, I'm classic cow. Always down for the catch weight. Like Pacquiao, y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks itself in all Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. You Meets Evil samen met Bruno Mars en de single Liders. In de derde week gaan ze omhoog van 34 naar 31. En tijd voor ons om even achterom te kijken. Op nummer 40 in de 18e week Snoopy Dogg en David Guetta Sweat. 18 weken in de lijst, dan weet je het uh, langs genoteerd van allemaal. De baseballs, hun candy shop, zakt in de 11e week van 30 naar 39. Van 35 zakken naar 38 in de 17e week. Ina, the sun is up. Crystal Fighters, Splash, komt nieuw in op 37. Scouting for Girls, Don't Want to Leave You in de 13e week zakken ze 8 plaatsen naar 36. Van 39 omhoog naar 35 in de tweede week Beyoncé, Best Things I Never Had. En Nobody's Perfect, dat zegt Jessie G. En zij komt ermee nieuw binnen op nummer 34. 10 plaatsen Finalies in de 9e week voor de Swedish House Mafia, Save the World, Don Omar, Danza Kudoro. In de tweede week omhoog van 36 naar 32. En Bad Meets Evil samen met Bruno Mars, Lighters deze week op nummer 31. We gaan terug naar 2006. Het album Stadium Arcadium wordt uitgebracht. En dat dubbelalbum van de Red Hot Chili Peppers wordt eh, wisselend ontvangen. En het succes voornamelijk te danken aan drie sterke singles. En sindsdien zijn er wat eh, turbulente jaren geweest voor de Californische band. Legendarisch gitarist eh, John Frusciante die verliet de band. Eh, we moesten dus op zoek naar een, eh, een nieuwe gitarist. John Kinghoffer die nam zijn plek in. Inmiddels is de rust teruggekeerd en brengen de Red Hot Chili Peppers binnenkort een nieuw album uit. I'm With You wordt uitgebracht op eh, de 30 augustus. De eerste single, The Adventure of Rain, Dance Maggie, komt nieuw in op uh, 30. Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She back wearing a smile. Looking like someone me that trial. It's just a turn around we go. Oh, well, and we go Tick tock, I want to rock you like the 80s. blocking isn't allowed. 30 de Red Hot Chili Peppers. The Adventure of a Rain Dance, Maggie. Op nummer 30 dus eh, nieuw binnen in de Euro Breakdown, de hoogste binnenkomen. Eén plek hoger vinden we Britney Spears. I Wanna Go kwam drie weken geleden al binnen.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 De tweede week doen ze het goed, want ze gaan weer omhoog. En wel van 32 naar 28. Ik heb nog genoeg platen voor je klaarstaan. Eén ervan is van Jennifer Lopez en Lil Wayne, Into You. In de vierde week omhoog van 29 naar 27. Ook voor jou straks nog David Guetta, Elena. Nou, Kate Ryan staat voor je klaar. Hi, I'm the man on the moon. on the beach, get the sand out your shoes. And all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you. Like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late it's too late, every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. hands up in the air. I want that girl dancing over there, shaking her ass from the left to the right, moving it round just the way that I like. I want going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of hundred dollar bills, ludicrous, Mr. Make a Woman holler. And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little something you should know. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor when she moves. David Guetta, Tyre Cruz en Ludacris, The Little Bad Girl. In de vierde week gaan ze één plek omhoog van 26 naar 25. Deze dame staat op 24. Eh, In de vijfde week pak zij drie plaats winst. Haar single heet eh, Disco Romance. give you what you need to say so kill you with my lyricals. Call me verbal criminal, send you to that clinical. Subscribe you some chemicals, audio and visual. Can't see me, invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until what radiovriendelijke plaat die de Black Eyed Peas denk ik eh, ooit gemaakt hebben. Don't Stop the Party, dik 6 minuten duurt die. Maar dan mag ik niet helemaal draaien hoor. Zesde week trouwens, dat zijn de lijst aan. Van 25 omhoog naar 23. We kijken met de Black Eyed Peas op de achtergrond nog even snel achterom. De Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Magic opnieuw binnen op nummer 30. 29 is voor Britney Spears, I Wanna Go. Shakira en Pitbull, Rabiosa in de tweede week omhoog van 32 naar 28. In de vierde week gaat Jennifer Lopez en Lil Wayne aan interview omhoog van 29 naar 27. Verlies is er voor Chris Brown, Benny Manassi. Beautiful People zakt in de 14e week van 17 naar 26. Van 26 naar 25 in de vierde week Fit Agatha, Ty Cruz en Ludacris The Little Bad Girl. Helena Disco Romance in de vijfde week van 27 omhoog naar 24. De Black Eyed Peas, Don't Stop the Party, dus in de zesde week omhoog van 35 naar 23. Van 13 zakt het naar 22 in de 14e week Luda, <laughs> Luda Chris, nee Judas van de Lady Gaga. Adele, Someone Like You, zakt in de 15e week van 16 naar 21. En op nummer 20, net als vorige week, Kate Ryan, L-O-E-V-E e Live, oftewel Love Alive. Ze blijft staan op nummer 20 in haar zesde week. Mocht je de lijst na willen lezen, vanaf 5 uur staat hij weer op de site www.zfmzandvoort.nl, even doorklikken op The Euro Breakdown.